Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval op een VN-school in het midden van de Gazastrook... zijn zeker 16 doden gevallen. Dat melden Palestijnse autoriteiten. 75 mensen zouden gewond zijn geraakt. De meeste slachtoffers zouden vrouwen en kinderen zijn. Volgens het Palestijnse persbureau WAFA werden er in de school vluchtelingen opgevangen... De UNRWA, de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen, zegt dat er zo'n 2000 mensen in het gebouw waren staat in een vluchtelingenkamp. Het Israëlische leger heeft de aanval in Midden-Gaza niet bevestigd. In Oekraïne zitten zeker 100.000 mensen zonder stroom... na een grote Russische luchtaanval op de energievoorziening in het noordoosten van het land. Bij de beschietingen vannacht zijn voor zover bekend geen doden of gewonden gevallen. Het Oekraïense leger zegt dat het 24 drones heeft neergehaald... Ondanks dat is de energiecentrale geraakt die de stad Sumi en delen van Kharkiv voorziet van stroom. Maar ook zitten mensen zonder water. De Vlaams-radicaal-rechtse partij Vlaams Belang wil zich aansluiten bij de nieuwe Europese politieke fractie Patriotten voor Europa. Volgens Vlaams Belang past de partij goed bij de rechtse beweging... die mede werd opgericht door de Hongaarse premier Viktor Orbán. Gisteren werd al bekend dat ook de PVV zich aansluit bij die alliantie. Engeland heeft met moeite de halve finales van het EK voetbal bereikt. In het Duitse Düsseldorf waren de Engelsen na het nemen van strafschoppen te sterk voor Zwitserland. Na 120 minuten spelen stond het 1-1. Een misser van Manuel Akanji in de penaltyreeks brak de Zwitsers op. Engeland neemt het woensdag bij de laatste vier in Dortmund op tegen Nederland of Turkije. Het weer. De wind neemt in kracht af, maar op de Wadden kunnen er nog zware windstoten zijn. Plaatselijk kan een bui vallen. Vannacht komt het af naar een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 FM. Celebrating 30 years of the hottest dance music radio listening to DJ Mario Sanford and DJ Malzo on CFM's Nightwalk Main Stage. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere gaat van 9 tot middernacht. Het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor.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 Er is opening, de plaat die we vorige week als tweede draaien. Ja, het is een lekkere plaat. Ik moet zeggen, het moet bedenken aan uh, eh, Pete Tong. It's All Gone, Pete Tong. Ik weet niet of je die, eh, die film uh, hebt gezien. Maar dit was Disclosure met She's Gone, Dance On. Onderweg zometeen Danny Locito en Joe Mangio. Maar hier is voor Yours. De David Peng Extended Remix van Our Love. Die 80s. Luister er niet mee. Zaterdagavond, jouw stapavond. En een beetje trasmuziek het eerste uurtje. Taking my time on taking Saturday at ZFM Zanfort. ZFM. The Nightwalk Main Stage. Nightwalk Main Stage. Captured effortlessly the way it was. It happened so naturally, I did not know it was love. The next thing I felt you holding me close. See what was I gonna do? I let myself go. I make my wish upon a star and hope this night will last forever. Yeah, yeah. Cause I've been waiting, girl. It's been so long. I knew just what I would do when I heard your song fill my heart with bliss. You gave me freedom. You knew I could not resist. I needed someone. I make my wish upon a star and hope this night will last forever. Yeah. Oh, oh, oh, oh. Ain't nobody loves me better. Makes me happy. Makes me feel this way. Ain't nobody loves me better. Ooh. to bring it to me. I can't believe I'm low. I was so lonely. Feel like nobody should feel. I must be dreaming. I want this dream to be real. I need this feeling. Make my wish a was een white labeltje. Een plaatje wat, eh, ja, al heel vaak gecoverd is. Ain't Nobody. En dit keer in de Mouse T uh, eh, Edit 2024. Ik denk, die moet ik even voor je draaien. En daarvoor eh, hoor je muziek van Danny Rosito en Joe Manjo met de Ghetto. van Zandvoort, Seth Binser. Zou je denken van wie Seth Binser? Beter bekend als uh, Shifty Shellrock is overleden aan een overdosis drugs. Hij is van de week overleden op 49-jarige leeftijd net zo oud als ik. Dus dat eh, meldt ze woordvoerder aan het muziekblad eh, Rolling Stones. De Crazy Town zanger overleed eh, maandag trouwens was dat een, aan een, overdosis. De zanger worstelde al een tijdje met verslavingen, zegt zijn woordvoerder. Het is jammer dat we zoveel mensen verliezen aan verslavingen en schadelijke drugs. Ja, in die wereld is dat een beetje normaal, hè? De zanger worstelde al een tijd met, met die verslaving. En Crazy Town brak rond 2001 door met Butterfly. Het nummer stond 16 weken in de Nederlandse top 40. De band maakte een mix van hip-hop en en eh, punkrock, ook wel bekend als eh, rapcore. De band ging in 2003 uit elkaar, maar kwam in 2007 weer samen. En in maart eh, bracht de Amerikaanse band nog een nummer uit. En ja, hij is er niet meer. Ik moet zeggen, ik vond het leuke muziek. Butterfly, misschien dat u die nog een keertje kan draaien. Crazy Town Butterfly, grote hit geweest. dus ja, hij is niet meer, hè. Drugs is net als alcohol, maakt meer stuk dan je liefdes hebt. En de Brits-Noorse DJ Alan Walker, die komt volgend jaar naar Nederland. Ja, met zijn Walker World Tour. De producer treedt op eh, donderdag 20, mm, 20 maart op in de Live. Dat is eh, afgelopen dinsdag bekendgemaakt. En de ticketverkoop voor de show, eh, is inmiddels gestart. De nu 26-jarige Walker werd op 18 jaar leeftijd bekend met zijn nummer Faded. Dit was een nieuwe versie van zijn eigen nummer Fates. Met de toevoeging van vocalen van, uh, was het ook alweer, zangeres Ezelin Solheim. En Faded kwam wereldwijd op de eerste plek in de hitlijst om, en behaalde miljarden views op YouTube. En sinds zijn doorbraak heeft Walker ruim 600 50 shows gedaan. Waaronder op grote music eh, festivals, het Coachella en natuurlijk Tomorrowland. En eh, ja, hij treedt op met een masker. Een hoodie op en een masker. En eh, hij komt naar Nederland op donderdag 20 maart, avonds live. En dat is natuurlijk volgend jaar. Zie je van mijn antwoord? Ik lul weer veel te veel. Of wat ik nog leuke dingen. Oh ja, Will Smith die komt met nieuwe muziek uit. Hij is druk bezig met de films weer. En ja, hij komt ook weer met muziek uit. Dus The Fresh Prince of Bel-Air, zoals we hem kennen. Met de Summertime Yo Home, de Bel Air. Hij komt weer aan met nieuwe muziek, dus eh, binnenkort misschien hier op de radio.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 Ja, ik moet je eerlijk bekennen, van de week had ik echt iets van... Nou, je echte, echte Hollander gewoon lekker zeiken over het weer. Of het regent altijd in Nederland. En dan is het in ene vies, vies bloedje heet. Ja, ik ken er niet tegen. Jij waarschijnlijk ook niet. Of misschien heb je iets maar ik ben zo blij. 27 graden. Ja, eh, zonnetje. Heerlijk, fantastisch. Maar s'nachts koelde het gewoon niet af. Hè? En dat, dat is dan weer een beetje minder. Maar in ieder geval, eh, hè, de zomer. Ja, we hebben hem even gehad. En eh, wie weet, eh, niet te hard klagen. Wat voor je het weet krijgen we weer regen. Het is tijd voor de party update. Wat een leuke feest zijn er allemaal gaande op deze zaterdag 29 juni 2024. En zoals zal het we eerst met Escape in Amsterdam. feestje Brainwash. En dat begint om 11 eh, uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. En hij heeft vanavond meegenomen Maniba, Chris Reeves en MC's Heights. En voor meer informatie check de website escape.nl. Eh, vanavond dus een wekelijks feestje Brainwash. En als we doorlopen komen bij Club Air. Daar is vanavond afgekort uh, Throwback. Begint ook om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend in Club Air. En dat is eh, R&B en hiphop En voor meer informatie eh, check de website eh, afgekort thrbbck.nl. Terwijl throwback.nl of air.nl, daar vind je al die informatie. En nog een wekelijks feestje in de Melkweg vanavond. Encore. Vanavond Drizzy Night. Begint rond de klok van middernacht uur tot 5 uur in de ochtend. In de Melkweg natuurlijk. En dat is ook uh, hip en R&B. Oftewel home of hiphop en R&B. En voor meer informatie aan elkaar geschreven. Encore encoreamsterdam.nl. Encoreamsterdam.nl of melkweg.nl. Met onder andere Residents uh, Joanne Prime en Lee Mills. En hosted bij Karna Vanavond dus uh, eh, Encore met het thema Drizzy Night. En vandaag was er ook weer eh, een, leuk feestje. Het is nog bezig in Zandvoort. Nou ja, ja, ja het is eigenlijk Zandvoort. Het zit tussen de grens van uh, Boulevardje van Zandvoort en Bloemendaal in. Het is uh, Bernie's Beach Club. Vroeger beter bekend als Ries. je weet wel, die strand heeft met een zwembad. En vanavond de Luminisuti Beach Festival was dat vandaag. De zaterdageditie en morgen is er ook een editie. En vandaag begon die om 12 uur en duurt tot 11 uur vanavond. Luminis Lumino City Beach eh, Festival. Ja, als je een paar biertjes op hebt, dan eh, moeilijk uit te spreken. Dus eh, voor meer informatie check uh, Daar vind je al die informatie. En onder andere Brian Kearney, die staat achter de deks. John O'Callan, Paul van Dijk, Argento Divine, Fairy Tail, Mark Sherry en nog veel en veel meer. Kan je daar allemaal verwachten, het, het feestje. Dus Lumino City Beach Festival, de zaterdagversie. En morgen is natuurlijk, eh, als het goed is, de zondagfestival. Eh, de zondagversie. Ja, jongens, iets minder bier. Gooi er een beetje water bij. Doe ze in de kroeg ook hier. hebben zo'n door met muziek. Genoeg gelul. Never Dull met Bankers. Put your Bonkers. Drop the beat. Drop the beat. man throwing down. You've got it locked to the Nightwalk with Mario Zanfort. Are you ready? On CFM. How am I supposed to try to love you and be by your side? Zandvoort. Zaterdagavond een wandeling over het strand door de duinen en het centrum van Zandvoort. Ja, strandweer hadden we de hele week, hè. Dus ja, we mogen weer een beetje genieten. Dat weer tegen een hittegolfje aan, hè. Voor de muziek van Sweet L.A. met Piano at Night. En daarvoor Groove Addicted samen met Fates. Nee, het nummer heet Fates. En het was eh, de stem van Annette Taylor. En dat was de remix van Sap Junior. En zo werd even tijd voor de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn erg populair in de clubs, op de streams, op de radio en op de festivals. Even een brilletje erbij pakken. Want ja, op mijn leeftijd eh, leest het af en toe een beetje. Ik moet zeggen, een leesbril doet het ook niet echt goed hoor. Maar het is eh, de leeftijd denk ik. Deze week op 10, Dave Morales, Woo, San Francisco en Steve Portano met Needing You. Op 9, Luke van Dijk met Get My Love. Op 8 deze week, Curtis Mayfield met Move On in de markt Remix. Op 7, Prospa met Motions. Op 6, Azan en Il en Max uh, D met Reckless 2024. Op 5, Odin en Fatso en Poppy Basco met eh, Tell Me What You Want. Op 4, Sam Jacobs en Techman met Blueberries. Ex nummer 1 plaatje. Op 3, Marlon Hofstad, Fisher, Ozzy en DJ uh, eh, Daddy Trance met It's That Time, de Fisher remix. Op 2, Disclosure, de plaat waar we mee openden. She's Gone, Dance On. En deze week op 1. Nog steeds op 1. Al voor de bijna vierde week geloof ik hè. Paul Shaw met Pick Up The Phone. Dat is samen met de eh, Nate Dog. En nou, die heb je al zo vaak gehoord. Ik heb de muziek. Wat dacht je van Marco Trail met Release? Je hoort het hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. stage, DJ Mario Zanfort. Dogs en DLMT met I Love It. En daarvoor horen we commercieel plaatje van Cassim.